Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies... maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Alle beperkingen die op de snelwegen richting Moskou golden zijn voorbij, meldt het staatspersbureau TAS. Gisteren werden de wegen van Rostov aan de Don richting Moskou afgesloten vanwege het oprukkende Wagner-leger. De leider Prigozhin staakte zijn verzet tegen Moskou gisteravond. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten... in een Palestijns dorp op de bezette westelijke jordaan -oever. Volgens inwoners reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen. Ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden de Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten, onder meer op burgers en hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. De Canadese Veiligheidsraad is een onderzoek gestart naar wat er fout ging met het duikbootje dat onderweg was naar het wrak van de Titanic. De raad wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken. De vijf mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Het weer, het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon, ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. with sorrow got me wondering.